DfM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Rudy Vendrich met het NOS Journaal. Bankpresident Wellink is nog niet optimistisch over het economisch herstel. De indruk dat het allemaal wel meevalt is niet terecht, zei hij in het Radio 1-journaal. Er komen volgend jaar nog een paar honderdduizend werklozen bij... en het herstel dat is ingezet is erg fragiel. Daarom sluit Wellink nieuwe tegenslagen niet uit. Hij wijst daarbij op de problemen in Dubai en Griekenland die niemand had verwacht. En ook de Nederlandse economie heeft zwakke plekken. Het bedrijfsleven heeft het bij de export moeilijk door de dure euro en de financiële sector is nog lang niet uit de problemen. Welling vindt het wel terecht dat de banken zijn begonnen met het aflossen van de staatssteun. In het oosten van Jemen zijn 30 Al-Qaeda-strijders bij een luchtaanval gedood. Volgens de autoriteiten waren ze van plan om zelfmoordaanslagen te plegen op olieinstallaties. De extremisten waren in de woestijn bijeen om de laatste voorbereidingen te treffen. De regering van Jemen was daarover getipt en gaf opdracht voor de luchtaanval. Er zijn berichten dat bij die actie twee regionale leiders van het terreurnetwerk zijn gedood, maar dat is door Jemen niet bevestigd. Enkele tientallen demonstranten hebben gisteren een protesttocht door wijk bij Duurstede gehouden. Ze eisen dat burgemeester Swillens de burgers duidelijk informeert over veroordeelde pedoseksuelen in de gemeente. Stop Kinderporno Nu had ontdekt dat er in wijk bij Duurstede een veroordeelde pedoseksueel woont zonder dat de buurtbewoners daarvan wisten. Eergisteren stelde de gemeente de wijkbewoners op de hoogte dat er nog een pedoseksueel in de buurt woont. Vier Nederlanders hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van het WK darts in Londen. Na Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Koos Tompé slaagde ook Michael van Gerwen erin zich voor de volgende ronde van het toernooi te plaatsen. Het weer opklaringen, maar ook nevel of mist. Het is ongeveer min 4 graden. Vanochtend eerst wat zon. In de loop van de dag meer kans op regen en ijzel. Bij temperaturen rond nul. Het kan zeer glad worden. Morgen, eerste kerstdag, winterse buien bij plus 1 tot plus 4 graden. Dit was het NOS.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 Het zijn de laatste donkere dagen van het jaar. Dus is het weer tijd voor de winterse 50. Want ook dit jaar zenden wij hem uit. Winter in America is cold. A long December. In a guitar. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. op radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht.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 And my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm.